Kwam op een partijtje bij Sjaantje en Marijtje, wat was het daar een zottemanspartij. La Ze dronken en ze zongen, waren al begonnen, maar het feest daar was ze nog niet bij. La la la. Want Sjaantje en Marijtje moesten. Maar toen even later reden door de straten of het zo moest zijn. Kijk, daar heb je Sjaan. en Marijntje op de tandem aan. Ah, oh, wat gaan ze hard, op de hoek daar bij café van Bart. Je zit voorop, ze heeft de hand. Toeters van papier maakten muziek. La la la. Alle mensen juichten, ook de klokken luiden. Kat en honden raakten in paniek. La la la. Ze trokken door de straten, kregen in de gaten dat Marij en Sjaan aan de optocht 海。